Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet denkt aan nieuwe coronaregels. Het wordt veel te snel te druk in de ziekenhuizen met coronapatiënten, vooral mensen die niet gevaccineerd zijn. Volgens het demissionaire kabinet is het ingewikkeld om regels te bedenken zonder mensen uit te sluiten die niet zijn geprikt. Wat zou dan wel kunnen? Je hoort verslaggever Albert Bos. lijkt je uit te komen bij de korte klap, thuiswerkadvies bijvoorbeeld terug... strengere controle op het corona-toegangsbewijs of bijvoorbeeld mondkapjes... Eh, weer terug op eh, plekken waar we ze nu juist eh, kwijt zijn. En daarbij wordt natuurlijk ook de vraag... is er überhaupt nog wel draagvlak voor beperkende maatregelen... bij die overgrote meerderheid, die 85 procent, die wel gevaccineerd is? De komende dagen gaat het kabinet daarover nadenken. Als het aan de RET ligt, komen er meer metrolijnen bij in Rotterdam. De komende jaren worden in en rond Rotterdam 240.000 nieuwe woningen gebouwd... en voor al die mensen zijn ook nieuwe metrolijnen nodig, vindt het bedrijf. Anders gaat het mis. Nu wel bouwen, maar niet deze plannen maken en over 10, 15 jaar dit soort verbindingen hebben, dan staat alles er, maar dan loopt het ook gigantisch vast. Waar de nieuwe metrolijnen precies komen is nog niet besloten. Een oud-officier die met de pinpas van zijn baas naar seksclubs ging... krijgt een taakstraf van 160 uur. Hij betaalde jarenlang privézaken met het geld van zijn werk... zoals de bezoekjes aan de seksclub dus, maar ook kleding, vliegtickets en de bruiloft van zijn dochter. Het gaat om een bedrag van 12.000 euro. Net als bij ons staan in België de coronacijfers in het rood. Daarom praat het Belgische kabinet deze avond over strengere regels. De mondkapjes weer terug bijvoorbeeld, maar dat is niet het enige, zegt correspondent Aida Brands. Er wordt ook gesproken over dat, er weer, eh, dat iedereen weer verplicht moet thuiswerken. Nou, daar, eh, daar is behoorlijk veel weerstand eh, tegen, want eigenlijk was iedereen natuurlijk best wel blij dat dat niet meer hoefde. Ook in België is het aantal besmettingen in een week tijd bijna verdubbeld. Het weer nog bewolkt met regen en motregen. Aan de kust kan het ook omweren. Morgen vooral in het oosten bewolkt, maar op andere plaatsen laat de zon zich zien. Het wordt 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn staat nog file bij de afrit Weide-Wormer. 3 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En 247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 5 kilometer.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 want to do Hartelijk welkom terug bij de National Radio Show. Nog steeds zonder Astrid. Eh, haar stem begint wel terug te komen, dus ik verwacht dat ze volgende week weer gewoon achter deze microfoon zit. Wij gaan naar de digitale brievenbus. Ik kreeg een mailtje van Halle Kearns en die had haar nieuwe single opgestuurd. Deze uit Amerika afkomstige zangeres is sinds 2015 druk bezig om een naam voor zichzelf te maken. En dat gaat er goed af. Ze heeft recent een nieuwe single uitgebracht en die stuurde ze op naar info.nationalradio.nl. En uh, ze kondigt hem zelf even aan. Hey, what's up? It's Hallie Kearns, and this is my brand new single, Happy in This Bar, right here on the Nashville Radio Show. Gave in at a quarter till ten, tore the tags off a brand new dress. City streets, some backseat on a night. Waving at a quarter till ten Tore the tags off a brand new dress Nashville Radio Show We gaan verder met een zanger uit Nederland. Zijn naam is Joe Buck en we maakten voor het eerst kennis met deze new country zanger in de supermarkt reclame met het nummer It's the way you take time. En dat stond nummer 1 in de reclame top 40. Ik wist niet eens dat die lijst bestond, maar blijkbaar wel. Vorig jaar bracht hij zijn eerste album uit, White Roses. En dit jaar doet hij ook mee met de beste zangers. Short Buck, zoals Joe in het dagelijks leven heet, maakt hele mooie nummers met teksten die uit het leven zijn gegrepen. Zoals je ook kunt horen op deze leuke plaat. Die heet... In the morning, it's still quiet. Cause you're not there singing in the shower It's kinda boring But I'm getting by and Just trying to make it through the early hours You're there when I open my eyes But I know I'm getting better as the day goes by Cause the sun is getting higher places just to be anywhere that you haven't the morning. ik moet heel eerlijk zeggen, ik had nog niet zoveel van hem gehoord voordat hij met de beste zangers deed, Maar de man heeft al een hele mooie stem. We gaan naar de Nashville Spiegelblad en we gaan het hebben over het nummer Take It To The Limit. Wat in 1975 voor het eerst uitgebracht werd door onze maandartiesten de Eagles. Deze keer niet met zang van Clan Fry of Don Henley, maar de lied wordt voor rekening genomen door Randy Meisner. Er zijn heel veel versies, onder andere van Etta James, Tom Jones, Willie Nelson in duet met Waylon Jennings. Maar wij wij hebben gekozen voor de versie uit 1993. Opgenomen door Susie Bogus, twee keer achter elkaar. Take it to the limit. Dit is de Nijsville Spiegelplaat. Spiegelplaat. waarschijnlijk wel herkend. Dat was Honey Wagon met Beat It, inderdaad, van Michael Jackson. Dat komt van het album Songs from Neverland, een album vol met hits van Michael. Die de band in een bluegrass jasje hebben gestoken. En eh, ja, op dat album mocht dit nummer natuurlijk zeker niet ontbreken. We gaan naar 1972. Tanja Tugger met... Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? When did I hear you say he was meeting you here today to take you to his mansion in the sky? She's 41 and her daddy still calls her baby. And all the folks round Brownsville say she's crazy. Cause she walks it made be a faded rose from days gone by. And did I hear you say he was meeting you here today to take you to his mansion in the sky? his mansion in the sky. Build a dome, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say he was meeting you here today? To take you to his mansion in the sky.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 Dit was A Lying Eyes en ze wonnen voor dit nummer hun eerste Grammy Award. Het komt van het album One of These Nights en werd genomineerd in de categorie Album van het Jaar. Het zal ook trouwens het laatste album zijn waarop Bernie Leadon te horen was. We gaan naar Midland. En eh, die formatie worden ook wel de Gator Boys genoemd. Als je ze op podium ziet staan, uh, ja, ga je toch een beetje terug in de tijd. Het is een, eh, een, een, leuk spelletje bij elkaar. En Astrid heeft ook al een zwak voor dit trio uit Amerika. Dit is Make a Little Midland. It's a hard living, tail kicking. a little, generate a little, maybe even make the world a better place a little. We can turtle dove, Dixieland delight. You know it can not be wrong when it feels so right. beetje een old school sound. Midland, make a little. Maar wel lekkere muziek. We gaan naar de Lovell Sisters. En dan hebben we het over de zussen Jessica, Megan en Rebecca. Ze groeiden op met klassieke muziek. Maar toen ze voor het eerst bluegrass hoorden, wisten ze... hier moeten we iets mee. En dat gold ook voor de muziekstijlen folk rock en Americana. En hoe dat klinkt? Nou, dat hoor je nu. Sisters, Time to Grow. We gaan naar onze laatste digitale brievenbus. En dat was een mailtje uit Canada van Laurie LeBlanc. En eh, het komt van het, eh, het nieuwste album When It's Right, It's Right. Nou, dat is een waarheid, dat is een koe. En we kregen de nieuwe single opgestuurd. Laurie is een van Canada's veelbelovende country-artiesten. Voor het produceren van zijn nieuwste album heeft hij multi-CCMA Award-winner Jason Berry gestrikt. Een producer die bijvoorbeeld ook gewerkt heeft met Rascal Flats of Steve Earle. Dit is All In. lights and crowd the final table. Just you and me with my eyes on the prize. Sweet poker face, even with the shades on. She's got me mesmerized and hypnotized. Short stack, two hearts, a king and a queen. No time to fold, I'm under the gun She slow played me, hey I can feel it She takes her glasses off and then she raises All in, ready or not, I'm all in I hit the jackpot all in, well I can bet She feels the same way too feel lucky tonight No worries at is all cause I'm a patient guy When she turns me on, I'll meet her at the river I played her with my heart, she played like a rock All in, ready or not, I'm all in I hit the jackpot same way too. All in, ready or not, I'm all in. I hit the jackpot, all in. Yeah, I'm all in. I never saw that love coming, but she sure did. She had her eyes on tonight I'm all in. I lost the jackpot all in. Well, I can bet she doesn't feel the same way too. All in, ready or not, I'm all in. I lost the jackpot. twee uh, nummers te goed van het Spotlight allemaal van deze week. En dat is Booking Flights van Toby Lucas. Twee nummers achter elkaar. Eerst Down in Louisiana en daarna Lady Liberty. Dit is het Nashville Spotlight album. When he went down to Louisiana When he went down to see the shore When he went down to Louisiana Did you find what you're looking for? brother to bring a curse upon his door. So you went down to see your brother. Do you know what you hate him for? He's got all your money, he's got all your dough, but he'll soon be buried. What do you want? What do you want? What you want? Oh, it's a king. girl find a right stone. This ain't a hole in the Bible. Holding my fingers crossed, the line of dust that crossed my door at night. To keep me safe from what you crave and keep you out of sight. The dawn is dimmed, the black cat skinned your picture upside down. A talisman to break the band and near close to the ground. Nashville Spotlight Album. Walking down Main Street Trying to find your face in the passersby Hiding in the streetlight shadows in the night So they don't see me cry I had to say goodbye you Flight album voor deze week. Het album eh, Booking Flights van Toby Lucas. Heb jij nou een, eh, een leuke aanbeveling voor een nieuw Spotlight album? Laat ons dat dan eventjes weten. Info at We zijn alweer aan het einde gekomen van de show van deze week.